uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Hoog bezoek voor Groningen op dit moment. Premier Rutte, de staatssecretaris van Mijnbouw en veel andere belangrijke politici zijn daar... als reactie op het vernietigende rapport van de enquêtecommissie over de gaswinning. Daarin staat dat de Groningers praktisch zijn verwaarloosd en geld altijd boven alles ging. De provincie heeft al een eisenpakket als compensatie op tafel liggen, vertelt mijn collega Ewout Kiviet. Ze willen 30 miljard aan investeringen de komende jaren. En natuurlijk moet die afhandeling van die aardbevingsschade nu ook beter, simpeler. En de versterking van de huizen moet ook sneller gaan. Pas volgende maand komt het kabinet met een reactie op papier op het rapport van de enquêtecommissie. En dan weten we ook hoe de Groningers gecompenseerd gaan worden. Vanaf morgen rijden er weer treinen tussen Leiden en Den Haag. Begin deze maand reed een goederentrein en een passagierstrein bij Voorschoot op een bouwkraan. De machinist van die kraan overleefde dat niet. Tientallen anderen raakten gewond. het spoor moest daarna gerepareerd worden en dat is nu gelukt. Een asielzoeker die meer wil werken, maar daar geen nieuwe vergunning voor kreeg... mag dat nu toch gaan doen, heeft hij via de rechter voor elkaar gekregen. De man uit Nigeria werkt bij een slachterij in Harderwijk, in Gelderland is dat. En dat mag volgens de wet niet meer dan 24 weken. En dat is best gek, vertelde zijn chef eerder al. We zien veel werkgevers die echt graag asielzoekers eh, in dienst willen nemen. Alleen waarbij ze zeggen die 24 weken is gewoon een dusdanige beperking... dat we op dit moment daarom niet de asielzoekers in, eh, in dienst willen nemen... Ja, en dat vinden wij eh, ja, ontzettend spijtig, want er is een grote groep die potentieel tot de arbeidsmarkt kan toetreden. Het UWV geeft hem nu toch die werkvergunning, omdat het volgens de rechter dan makkelijker wordt om te integreren. En er zit een vreemd luchtje aan het nieuwe onderzoek van Dierenpark Amersfoort. De dierentuin wil graag de poep van huisdieren verzamelen... om onderzoek te doen naar het verteren van eten. Ze werken samen met het Tandheelkundecentrum van Amsterdam. De onderzoekers willen poep van zoveel mogelijk diersoorten... met verschillende eetpatronen vergelijken... om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen. Alle soorten dierenpoep zijn dus welkom... van hondendrollen tot hamsterkeutels. Heb ik nog het weer voor je. Het blijft droog en morgen een mix van zon en bewolking. Staat opnieuw wel een fris windje en het wordt dan maximaal een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 110 kilometer file. De meeste files leveren rond de 10 minuten aan kwartier vertraging op. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Het is langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen met 20 minuten vertraging. De A6 Muiden richting Lelystad is nu even dicht... tussen knooppunt Muidenberg en Almere Poort door een ongeluk...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 Ze hebben kinderen gekregen, ze zijn verhuisd, ze hebben gestudeerd. Maar wat niet veranderde is een hevig brandend heilig vuur. Twaalf briljante nummers die muzikaal ergens tussen Bob Dylan en de Drive-By Truckers inzetten. Ik begon met Old Soldier. Nu staat de titelsong scherp en tot slot Look What You Done.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 Ain't a hard livin'. I'd love to de original van deze week. De song werd door Don Henley en Glenn Frey samen met J.D. Sutter geschreven. J.D. Sutter is een singer-songwriter en producer die door velen als de architect van de Californische poprocksound sound van de Eagles wordt gezien. so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a talk on the street, it's there to remind album Made to Last komt eraan en vertelt het verhaal van een 30-jarige muzikale reis. De muziek weerspiegelt hun invloeden, puttend uit de klanken van country crooners uit de jaren 60, gospel, western swing en honky-tonk muziek. Allemaal met een Zuid-Texas flair. Het duo The Whites of Texas met Dying in Dallas. All I'm wasted every single minute, stacking dollars, toll and strife. Crossroads met de act van de maand. Oorspronkelijk een song van Chuck Berry, maar het werd gecoverd door Emmylou Harris in 1977. Crossroads. Country Flashback. eerste single van Caitlin Cannon's nieuwe album dat op komst is. I've been getting acquainted with the kind of pain that'll bend your mind and cause it to frail. Bend your knees, force you to pray. Who says people don't change? My doctor tells me I country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Barney Williams is opgegroeid in een klein dorpje in Noord-Holland. Amerikanen muziek, waaronder Cowboy in Paradise, is hem met de paplepel ingegoten. Zijn stem past perfect bij het genre en zijn stijl is authentiek. it's a long road ahead. And I ain't chasing success. Shazam. in the Taste of the Wild. Emoties in allen vormen. De relatie tussen mens en natuur en vrouwelijkheid. Nina Lin met Let It Grow. oui, vijfkoppige band. Ze spelen een mix van klassieke country, pop-rock songs en origineel materiaal. Simple as That is daar een goed voorbeeld van. make me a fire, fix me a drink, and hop into bed. When you feel troubled, fighting your demons, life can be hell, and you're scorched by the heat. But when you're on top, life can be easy, right in the fast lane, and the world at your feet. Well, in my life there's been rain, in my life there's been shine. I keep telling myself again and again, if it ain't yours, it's gotta be mine. You take what you get, as simple as that. keeps ticking. Time's still on my side. I'm doing the best that I can. And when I get home, I'll open the windows, let the rain in. That's who I am. Well, in my life there's been rain. In my life there's been shine. I keep telling myself again and again Je country uit eigen land. Jesse Jennings, geen familie van Welen, met zijn nieuwe single Tornado. upside down is het favoriete album van de maand. You Found Yours is een nummer dat gaat over het vinden van liefde. Luke Combs zingt er doorheen in verschillende tonen en ook de vertelling is strak. She was just found in a deep ditch on his way home. He said she hopped right up when he opened his door. When you feel that kind of feeling, son, you found yours. The age of 17, worked all summer long.